was voor mij geen berg te hoog, geen woord dat ik tegen je loog. Ik kan jou niet missen. Wil jij je eigen leven gaan en mij hier zomaar laten staan? Nou, je vergist je. Geluk is meer dan zomaar iets, in de jaren dan voor niets. Ga jij mij nu verlaten? Ben ik jou nu voor altijd kwijt en laat je mij in eenzaamheid? Maar ik wil nog met je praten. Hoe zou ik jou kunnen vergeten? Waar ik ook ben, hoor ik jouw stem. De hele wereld mag het weten dat ik nog stapel op je ben. Ik kan van jou geen afscheid nemen. kans, net als Ik heb gedaan wat ik ook kon, geen leugens die ik ooit verzon. Ben ik iets vergeten? Zeg mij, wat heb ik fout gedaan? Ik laat je niet voor niets hier gaan. Toen laat het me weten. Ik gaf je alles wat je vroeg, maar blijkbaar was dat niet genoeg. Maar dat is toch geen reden Ik heb mijn fouten nooit gezien. De liefde maakt me blind misschien. Maar jij was toch tevreden. Hoe zou ik jou kunnen vergeten? Waar ik op ben, hoor ik jou stem. De hele wereld mag het weten dat ik nog stapel Ik kan van jou geen afscheid nemen.